Van 11 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De staat mag doorgaan met de onteigening van de Hetwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De grond moet onteigend worden omdat de Hetwiegepolder volgens afspraak met België onder water wordt gezet. De eigenaar was tegen ontpoldering omdat die niet noodzakelijk zou zijn. Hij kan nog in cassatie gaan tegen het vonnis bij de Hoge Raad. Wijkagenten kunnen hun werk niet goed doen. Uit een enquête van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie blijkt dat ze te veel worden ingezet op andere diensten, zoals tijdens uitgaansavonden of tijdens het verlenen van noodhulp. Ook zijn ze te veel bezig met administratiewerk. De problemen zijn het grootst in het oosten en zuiden van het land. OR-voorzitter Giltay maakt zich zorgen. Volgens hem is afgesproken dat wijkagenten zo'n 80% van de tijd in de wijk zijn. Door het extra werk wordt dat nooit gehaald. In de Turkse stad Mijat is een aanslag gepleegd op een politiebureau. Een autobom bij het gebouw ontplofte en dat veroorzaakte een ravage. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er verschillende gewonden. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Maar Mijat ligt in het zuidoosten van het land waar veel Koerden wonen. Militante Koerden plegen in die regio geregeld aanslagen op politiebureaus en andere overheidsdiensten ministerie van Defensie heeft tijdelijke maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Het ministerie heeft te kampen met tegenvallers zoals hogere prijzen en hogere materieelkosten. Volgens Defensie zijn de maatregelen geen bezuinigingen, maar tijdelijke keuzes van commandanten. Zo zullen land- en luchtmacht minder trainen. In het Drentse plaatsje Heiken is vanochtend een vrachtwagen een huis binnengereden. Niemand raakte gewond, wel is de voorgevel van het huis totaal vernield. De bewoners zouden het huis net helemaal hebben verbouwd. Politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De vrachtwagen kon volgens RTV Drenthe na het ongeluk verder rijden. Het weer vandaag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. blijft droog, het wordt 18 graden aan zee en 25 in Limburg.